Visser met het NOS-journaal. Het oog van Irma is aan land gekomen in Florida. De stad Naples is als eerste getroffen. Waterstand in de straten van de stad stijgt snel. Irma is inmiddels wel afgezwakt tot een orkaan van categorie 2. President Trump heeft de situatie in de Amerikaanse staat officieel tot grote ramp verklaard... zodat er extra hulp kan worden ingezet. Gouverneur Rick Scott van de staat had Trump daarom gevraagd. Eerder riep hij meer dan 6 miljoen mensen al op om hun huis te verlaten. Noord-Korea heeft de VS gewaarschuwd dat het een hoge prijs zal betalen als het land initiatief tot nieuwe sancties neemt in de Veiligheidsraad. In de uitgelekte ontwerpresolutie staat dat de VS de VN-veiligheidsraad vandaag gaat vragen om voor nieuwe sancties te stemmen als antwoord op de recente kernproeven en raketlanceringen. Belangrijkste maatregel die de VS voor ogen heeft is een olieembargo. China vreest dat het Noord-Koreaanse regime instort als het geen olie meer krijgt, met alle gevolgen van dien. Peking heeft in de Veiligheidsraad vetorecht. Het Openbaar Ministerie besluit relatief vaak zaken met een verdachte van een misdrijf te seponeren, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar gebeurde dat in 20% van alle afgehandelde zaken, verdubbeling in vergelijking met 10 jaar geleden. Rechters legden in vergelijking met 2007 ruim de helft minder geldboetes op. En ook het aantal bijkomende straffen, zoals ontzetting uit de rijbevoegdheid, nam de twee derde flink af. Afname geeft geen volledig beeld van de ontwikkeling van criminaliteit in de samenleving. Een deel van de misdaad blijft volgens het CBS buiten beeld. Bijvoorbeeld omdat er geen aangifte wordt gedaan. Het weer bewolkt van tijd tot tijd regen en de wind trekt aan tot matig tot krachtig. Overdag vallen er verspreid in het land een aantal buien. En smiddags is er ook onweer mogelijk. Het wordt een graad of 17 en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. De rest van de week blijft het wisselvallig met vaak wind en neerslag.